Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Israël worden vandaag de lichamen onderzocht van vier overleden gijzelaars om ze te identificeren. De lichamen werden gisteren door Hamas overgedragen aan het Rode Kruis. Twee namen zijn al vrijgegeven. Verslaggever Sander van Hoorn denkt niet dat het onderzoek lang zal duren. Drie redenen. Hamas heeft gezegd wie de vier zijn, dus je hoeft het alleen maar te checken. Ten tweede kun je je voorstellen dat eh, in de loop van die twee jaar... alle gegevens voor identificatie wel verzameld zijn. En de derde reden, het zijn veelal militairen in die laatste groep gijzelaars. En daarvan is natuurlijk alles wel bekend ter identificatie. Intussen zegt Israël dat Hamas zich niet aan de afspraken van de wapens stilstand houdt... omdat nog niet alle overleden gijzelaars zijn overgedragen. Hamas zegt dat het niet sneller gaat omdat ze niet alle lichamen kunnen vinden. Een portiekwoning in Rotterdam is vannacht helemaal uitgebrand. Ook omliggende woningen liepen schade op. Een paar mensen moesten nagekeken worden omdat ze te veel rook hadden binnengekregen. De bewoner van de uitgebrande woning sprak met een verslaggeefster van Rijnmond. Die stond hier eh, tot voor kort nog even op de stoep met zo'n warm houtdeken. Eh, deze man vertelde dat hij s'avonds laat eh, thuis kwam... nog even een jointje rookte en in slaap viel. dus hij viel heel relaxed in slaap. En daarna werd hij wakker van een rookmelder. Bij de brand zijn ook knallen gehoord. De brandweer kan nog niet zeggen of die door de brand zijn ontstaan... of er juist aan vooraf gingen. Er hebben opnieuw te veel mensen overnacht in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het waren er 2007, zeven meer dan eigenlijk mag. De afgelopen twee weken lukte het steeds wel om onder het maximum te blijven. steeds meer mensen worden automatisch orgaandonor omdat ze zelf geen keuze doorgeven. Vooral jongeren doen dat niet, zegt het CBS. Dan gaat het om mensen van 18 tot 25 jaar. Met een speciale campagne hoopt de Nederlandse Transplantatiestichting die doelgroep toch te bereiken, hoorde WNL. Wij doen dat door eh, kleine films en ook op social media eh, clips te doen... waarin we mensen uitdagen om uit te zoeken hoe het zit. Want dat is heel belangrijk. We willen heel graag dat mensen de keuze maken die bij hun passen. En daarvoor is het belangrijk dat je je goed laat informeren... en precies weet hoe het zit. Vier op de tien jongeren hebben niet doorgegeven... wat er na hun overlijden mag gebeuren met hun lichaam. Je krijgt het weer nog een druilerige dag met soms wat regen of motregen, vooral in het noorden.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 De samenzang vangt perfect het euforisch gevoel van de film. Warm aanbevolen. In het eerste blok neemt Diana Ross je mee op een reis door verschillende facetten van de liefde. Samen met Marvin Gaye bezingt ze You Are Everything. De intense zekerheid dat alleen de ander telt. Een gevoel dat door merg en been gaat en de ziel beroert. Vervolgens ontpopt zich in Endless Love met Lionel Richie een onvoorwaardelijke alles overheersende liefde. Een samensmelting van twee stemmen die elkaar in het midden vinden, bezegeld met pure emotie. Tot slot volgt I've Got a Crush on You. Hier Diana Ross samen met Rod Stewart uitbundige passie voor zwoele, tijdloze romantiek. Oh, darling. I wanted to everything to you. You such persistence You wore down my resistance I fell And it was swell Ooh, you're my big And brave and handsome Romeo How I want you I shall never ever know It's not that you're attractive But oh heart grew active when you came into view. Listen, baby, I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time. Hear me sigh, I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Ooh, could you cool? Could you care? energiek rock'n'roll duet tussen twee Welsh supersterren uit de jaren 80. De song is een ode aan onbezorgd plezier en liefde op de dansvloer. Shaken Stevens en Bonnie Tyler met A Rockin' Good Way. Rogers neemt je in deze set mee in het onstuimige landschap van verlangen, hoop en zorgeloze ontmoetingen. Met Dolly Parton deelt hij in Islands in the Stream een avontuurlijk liefdesverhaal. Samen tegen de rest van de wereld. Luchtig, maar standvastig. In We've Got Tonight, gezongen met China Easton, overheerst het besef van vergankelijkheid. Ze grijpen hun kans op liefde, wetend dat de morgen onzeker is.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 Let's find a way. Turn out the light. uit The Star is Born, een uniek duet dat rauwe emotie en een dialoog tussen twee hoofdpersonen vastlegt. Dit nummer won een Oscar en werd wereldwijd een hit. Lady Gaga en Bradley Cooper zijn de vertolkers. Dit blok straalt de rauwe energie en onverzettelijkheid van Tina Turner uit. In Tonight met David Bowie de rock en soul samen, terwijl uit elk woord het verlangen om samen te ontsnappen naar betere tijden weer klinkt. Met Eros Ramazzotti in Cosas de la Vida overschrijdt Tina Turner muzikale en culturele grenzen. Haar krachtige stem vormt een brug tussen taal en gevoelens. Liefde kent geen grenzen meer. Het verhaal eindigt met River Deep Mountain High, samen met Ike Turner. Een exclusieve ode aan allesverterende passie. Door Phil Spector legendarisch geproduceerd. Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're going to do that together tonight. I want everybody, listen. I want you to sway with me, and we're going to sing it together tonight. los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón Oh, yeah. Estoy pensando en mí. Son las cosas de la vida van unidas siempre así. so que quiero ser. Oh, yeah. Con mis manos yo lo alcanzaré. de la vida. Nunca me acostumbraré. warme, sentimentele ballad waarin Linda Ronstadt en Aaron Neville hun stemmen laten versmelten tot een tijdloze hit over onzekerheden binnen de liefde. Look at this face I know the years are showing Look at this life I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters got these dreams so big and so bad. broken through And when I feel you near me Sometimes I see so clearly The only truth I've ever known is me and you Look at this man so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know. much, but I know I love you. modern duet over loslaten en afscheid. De combinatie van Avril Lavigny's en Chet Kroegers pop-rockstemmen geven Let Me Go een krachtige, emotionele lading.